9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De politie heeft drie mannen opgepakt voor het verspreiden van bedreigende teksten op sociale media... over de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn morgen. Het gaat om twee mannen uit Utrecht van 38 en 41 en een 35-jarige man uit Leiden. De drie zouden anti-Zwarte Piet-activisten zijn. Apple gaat alle apps verwijderen die te maken hebben met e-sigaretten. Aanleiding is een rapport van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC... waarin staat dat in de VS 42 mensen zijn overleden... door het gebruik van de elektronische sigaret. Met die speciale vaping-apps konden gebruikers onder meer de temperatuur van hun sigaret regelen. Apple zegt dat e-sigaretten te veel gezondheidsrisico's met zich meebrengen... en wil daar niet verantwoordelijk voor zijn door die speciale apps aan te bieden. Mensen die de app al hebben gedownload kunnen ze gewoon blijven gebruiken. De politie heeft een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden... in het Marengo-onderzoek naar Ridouan Taghi... de meest gezochte crimineel van Nederland. De Utrechter zou betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen... van een aanslag op een spyshop in Nieuwegein in 2015. Een spyshop is een winkel waar afluisterapparatuur... en beveiligingscamera's worden verkocht. Later werd ook een medewerker van die spyshop geliquideerd. De opdracht daarvoor zou gegeven zijn door Taghi... en de Utrechter zou ook deel uitmaken van de criminele organisatie van Taghi. In Amsterdam-Zuidoost zijn vanmiddag een verslaggeefster... en een cameraman van het actualiteitenprogramma 1 Vandaag bedreigd en beroofd. De twee dieven hadden een vuurwapen bij zich en namen de videocamera mee. Daarna gingen ze er op een scooter vandoor. De journalisten hebben aangifte gedaan van diefstal en bedreiging. In de Rotterdamse haven is de douane op een bestelbusje met 500 kilo cocaïne gestuit. De inzittenden gingen er aanvankelijk vandoor, maar na een achtervolging kon het busje in Brielen worden gestopt. Een aantal van hen wist ontkomen, maar een 31-jarige Rotterdammer is wel aangehouden. Het weer, het is overwegend droog en de minimumtemperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgenmiddag wordt het maximaal 8 graden, maar door de wind voelt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.